uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man die vanmiddag in zee bij Julianadorp vermist was en daarna aanspoelde, is overleden. De Poolse man van 37 wilde op het strand ten zuiden van Den Helder drie kinderen uit het water redden. De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar de man zelf werd daarna niet meer gezien. Later spoelde hij aan op het strand. De man werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft drie horecagelegenheden gesloten... omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Een restaurant, een karaokebar en een café moeten twee weken dicht... omdat het er ook na meerdere waarschuwingen niet goed ging. Ook een sportkantine is voorlopig op slot. Volgens de regionale omroep Rijnmond... omdat barpersoneel zich niet liet testen... na signalen dat bezoekers besmet waren. Kamerleden reageerden bezorgd op de verhalen van personeel van slachterij Van Roy in Helmond. Werknemers zeggen tegen de NOS dat ze de afgelopen tijd ondanks coronaklachten moesten doorwerken... en dat ze de instructie kregen om te liegen op gezondheidsverklaringen. De PvdA noemt de sector ziek en zegt dat het onacceptabel is dat het opnieuw misgaat. Volgens de SP laat het zien hoe kwetsbaar buitenlandse werknemers zijn die een tijdelijk contract hebben. De Partij voor de Dieren gaat Kamervragen stellen. De GGD gaat naar aanleiding van de berichten vaker onaangekondigd controleren bij de slachterij in Helmond. In de Wit-Russische provinciestad Brest hebben duizenden mensen betoogd voor de oppositie. Journalisten ter plaatse spreken van 20.000 betogers. Eerder werd vooral in de hoofdstad Minsk gedemonstreerd... maar de afgelopen dagen zijn er ook grote anti-regeringsprotesten in provinciesteden. Volgende week zondag zijn er verkiezingen in Wit-Rusland... waar president Lukashenko al 26 jaar aan de macht is. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12.